Lars Militsen eh, met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump herhaalt dat Groenland onderdeel moet worden van de VS. Het moet volgens hem voorkomen dat het eiland in handen valt van China of Rusland. Op een persconferentie zei Trump dat het rond Groenland wemelt van de Chinese en Russische oorlogsschepen, maar daarvoor is geen bewijs. Groenland hoort bij Denemarken. Trump zegt de laatste tijd vaker dat hij het eiland wil innemen. De Venezolaanse oppositieleider Machado komt de komende week naar Washington, zegt Trump. Volgens hem gaat ze dan mogelijk meepraten over de toekomst van Venezuela. De situatie in dat land is gespannen sinds de aanval van de VS vorig weekend. In het Brabantse Sprangkapelle is vannacht een cocaïnewasserij gevonden. Politie viel het pand rond twee uur binnen. Of de mensen zijn opgepakt is niet bekend. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne gehaald uit materialen waarin het verstopt zit, zoals vloeistof en kleding. Er worden geen drugs geproduceerd. Vanwege het winterse weer geldt in Groningen, Friesland en op de Wadden nog altijd code oranje. In de rest van het land geldt code geel. Vanwege de lage temperaturen geldt bij Rijkswaterstaat een koude protocol. Dat betekent dat mensen met pech langs de weg direct worden geholpen. De NS rijdt met een winterdienstregeling, waardoor er minder treinen rijden. Verder rijden in het noorden van het land voorlopig geen bussen.